Kees Groot met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat het nog wel tot eind november of begin december kan duren... voordat er weer zware vrachtwagens mogen rijden over de Merwedebrug bij Gorkum. Aanstaande zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden aan de brug. Er zitten haarscheurtjes in de draagconstructie. Onderzoek aan de brug moet duidelijk maken hoe ernstig de situatie is en hoe lang het gaat duren... Bedrijven die gedupeerd zijn omdat vrachtwagens moeten omrijden worden gecompenseerd, zo heeft minister Schultz laten weten. Drie Nederlandse innovaties hebben van het kabinet een prijs gekregen. Ze zijn uitgeroepen tot nationale iconen. Blue Energy is een project waarbij elektriciteit wordt opgewekt uit het verschil in zoutgehalte tussen zout en zoet water. De Grow Box is een kartonnen doos die in droge gebieden gebruikt kan worden om bomen en groenten in te planten. En Lighthouse is een innovatie om medische isotopen te maken zonder kernreactor. De prijswinnaars krijgen geen geld. Ze krijgen elk een minister of staatssecretaris als eigen ambassadeur. Daardoor krijgen ze toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland. Er rijden weer treinen door de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Het treinverkeer lag sinds twee uur vanmiddag stil door een stroomstoring. Waardoor die werd veroorzaakt is niet duidelijk. Voorlopig zullen de treinen nog met een vertraging rijden die op kan lopen tot drie uur. De exploitant van de tunnel biedt mensen de mogelijkheid hun treinticket om te boeken naar een ticket voor de ferry naar de overkant. In het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp zijn 16 patiënten besmet geraakt met de VRE-bacterie. Dat is een resistente bacterie die niet reageert op reguliere antibiotica. De patiënten hebben de bacterie opgelopen op de afdeling interne geneeskunde of chirurgie. Die afdelingen worden gedesinfecteerd.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 It's lonely and shades are all drawn. My heart is heavy as I gaze upon a cottage for sale say the keys in the mailbox, the same as before. But no one is waiting for me anymore. The end of our story is told on the door. It says, a cottage for sale. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Het eerste nummer eh, was natuurlijk een nummer van Dinah Washington. Het komt van haar album Dinah uit 1956. Het volgende nummer wat ik ga draaien is een nummer van Fletcher Henderson. Fletcher Henderson was een bandleider. Eh, hij componeerde ook veel en hij had vooral een talent om enorm veel talent ehm, in zijn band te verzamelen. En heel veel grote artiesten die later natuurlijk doorbraken hebben bij hem in zijn band gespeeld. Waaronder Donny Redman, Benny Carter, Ben Webster, Roy Eldridge, Art Blakey, Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Lester Young, Rex Stewart en zelfs Sunra. U gaat luisteren naar een, eh, een nummer ehm, wat van een verzamelalbum komt. Fletcher Henderson, Ken Burns Jazz. En het nummer heet Christopher Columbus. Fletcher Henderson met zijn orkest Christopher Columbus. De volgende die ik heb klaarstaan is ook een eh, big band. Namelijk de big band van Tommy Dorsey. Tommy Dorsey was ook eh, populair um, zeg maar tweede helft jaren 30 en in de jaren 40. Er is een verzamelalbum van uitgebracht en daar heb ik een nummer van uitgekozen. En veel grote artiesten hebben in zijn band ook gespeeld. Waaronder bijvoorbeeld eh, Frank Sinatra... Maar ook Buddy DeFranco, Buddy Rich, um, Pee Wee Ehrman ehm, en nog vele anderen. U gaat luisteren naar Whispering. say that you believe Tommy Dorsey, bijgestaan door de Pete Pipers op vocals. Het fijne aan, uh, aan jazz voor een presentator is dat je ook, eh, vooral in de oude jazz, heel veel korte nummers hebt. Die konden namelijk destijds gewoon niet eh, al te lang worden vanwege de 78 toerenplaten. Het was technisch niet mogelijk om nummers langer dan pak een beetje drie minuten op te nemen volgende serie die ik klaar heb staan... is dan ook eh, een serie van allemaal korte nummers. Het komt van een eh, album af van Ella Fitzgerald en Duke Ellington. Zij zijn in 1966 op de Côte d'Azur in Frankrijk geweest... en hebben daar een eh, aantal concerten gegeven... en daarvan zijn opnames gemaakt. U gaat eerst luisteren naar Wings and Things... instrumentaal nummer met een grote solo van Paul Gonsalves daarop... En uh, vooral een nummer met, Duke, uh, met het orkest van Duke Ellington... waarin Johnny Hodges een hoofdrol speelt. Daarna komt Ella Fitzgerald ook in uh, te horen. En dat nummer heet Things Ain't What They Used To Be. En als laatste van de drie Swell van Ella Fitzgerald. U gaat luisteren naar Ella Fitzgerald en Duke Ellington... things ain't what they used to be. Johnny Hodges played it a few minutes ago. And now we use it for the purpose of giving background to this finger snapping bit. And of course, you, ladies and gentlemen, are cordially invited to join the finger snapping. Crazy. I see I don't have to tell you one never snaps one's fingers on the beat. It's considered aggressive. Don't push it, just let it fall. And if you would like to be conservatively hip, and at the same time left ear Establish a state of nonchalance. And if you would like to be respectably cool, then tilt the left earlobe on the beat, snap the finger on the afterbeat there. Then you really don't care. And so by routining one's finger snapping and choreographing one's earlobe tilting, one discovers that one can become as cool as one wishes to be. With that, we want to thank you for the wonderful way you've inspired us and remind you that you are very beautiful, very sweet, very gracious, very generous, and we do je vous aime à la Ella Fitzgerald met Duke Ellington op de Côte d'Azur in 1966. Het interessante aan het maken van een jazzprogramma is natuurlijk... dat je een enorme afwisseling kan bereiken in het programma. De eerste uur veel instrumentaal gedaan, veel lange nummers... en nu veel vocale nummers, live nummers. En ze zijn vrij kort, dus we kunnen heel veel laten horen in eh, dit tweede uur. Het volgende wat ik heb klaar liggen is van Sarah Vaughan... Sarah is natuurlijk ook een geweldige artieste. En in 2011 dook de producer van Resonance, de platenmaatschappij... Ehm, in zijn contacten. En hij kwam in contact met Tim Owens. Een eh, voormalige producer van een eh, bekend radioprogramma in Amerika. Jazz Alive. En hij vertelde dat hij nog opnames had liggen van eh, het concert van Sarah in 1978... in een eh, ja, een eh, etablissement dat heet Rosies. Daar trad zij op met haar band. Eh, op piano Carl Schreuder, op bas Walter Boeker en de drummer Jimmy Kop. En eigenlijk net als ehm, in de vorige uitzending... toen had ik een nummer van het trio van Bill Evans... wat ook heel lang on, zeg maar, die opnames ehm, in de kast zijn blijven liggen... en die zijn later uitgebracht als live albums. En eh, u gaat luisteren naar een eh, nummer van dit album. Seraphon live at Rosie's uit 1978. En het nummer heet I Remember You. Now this is an old one. I mean, this is old. Just about as old as you are. Listen to this. Cool it. <coughs> Was it... What I do, what I do. in Jah. dreams come true. Zo leiden opnames die ergens blijven liggen jaren later tot een eh, prachtig live album. In dit geval van Seraphone. Volgende artieste die klaar staat ehm, op de draaitafel is Nina Simone. Ik ga twee nummers van haar draaien. Het eerste nummer komt van haar album Pestle Blues uit 1966. Het heet Tell Me More and More and Then Some. En het tweede nummer is Breakdown and Let It All Out... komt van het album Wild is the Wind, ook uit 1966. Nina Simone. Daddy, you know what I wanna hear. I want some more and then some. That I love you only, dear. I want some more sun. Of how you feel, and then when you done told me about a million times how much you love me, and you threw, start right back in again. I know the awful ache of a little heart that's been double crossed. The waiting's been so long, so long. It's hard to be believing. I thought I'd missed my guess thought happiness for me was lost. I want more, some more, some more than some. till doomsday. But I never, no, no, no, no. I never, no, I never will get enough. can see it's all over for you and me, and holding back ain't gonna do no good. So I'm gonna break down and let it all out. Break set my heart at Break down and let it all out. Break down and let it all out. Nina Simone. We gaan verder met ehm, een kleine eh, ja, bijdrage van een zangeres die ik ook hoog heb zitten. Etta James. Zij heeft een eh, album opgenomen samen met Eddie Cleanhead Vincent. Het eh, nummer wat u gaat luisteren heet Cleanhead Blues van Etta James en Cleanhead Thank you very much, ladies and gentlemen. It is now time to start our show. And of course, we have as our first attraction the one and only Mr. Eddie Cleanhead Vinson. Thank you. Oh. oh, oh. day. starts to get wetter. My head gets kind of cold. I try to grow a little hair, but I can't to save my soul. When it comes to getting summer, I get such a pretty tan. You can hear all the women holler, Where can I find that clean man? get yours, and brother, you know I'll get mine. to milk the cow, but every every morning. He's right. Dat was Etta James. Ehm, nee, natuurlijk niet. Etta James eh, zat niet in het vorige nummer van uh, ehm, Cleanhead Vincent. Eh, daar was ik even abuis. Um, u luisterde in het tweede nummer, wat ik draaide, naar Dakota Staten. En de Many Album Big Band. En Dakota Staten zong over de countryman eh, die er energie moet geven. We gaan verder met Artie Shaw. Artie Shaw, big band leider die vele big bands heeft opgericht. En eigenlijk na een tijdje uh, de big band weer uh, eh, eh, ophefte en een nieuwe big band is begonnen. Er is een verzamelalbum uit dat heet In the Café Rouge en daar ga ik twee nummers van draaien. Moonray en My Blue Heaven. geluisterd naar Artie Show met het nummer My Blue Heaven. Het zit er alweer bijna op. Ik ben toegekomen aan het laatste nummer voor eh, vandaag. Maar eerst wil ik nog even uw aandacht vragen eh, voor iets anders. Wij van CFM Jazz eh, zoeken uitbreiding van ons team. En we zouden graag in contact komen met iedereen die het leuk vindt... om iets met jazz te doen. Um, wij kunnen daarbij natuurlijk voor alle benodigde ondersteuning zorgen... Dus mocht u iemand kennen of mocht u zelf eh, interesse hebben in jazz en zou je het leuk vinden om er iets mee te doen... neem contact op met ons op via de website eh, of via Facebook bijvoorbeeld. Ehm, het laatste nummer van vandaag wat ik ga draaien is van eh, Joe Henderson. En, het is ook een live nummer. Het komt van zijn album Straight No Chaser uit 1968. En het nummer heet in. Het is een nummer geschreven door Miles Davis... En samen met Joe Henderson wordt het uitgevoerd uh, met piano, op Winton Kelly, bas Paul Chambers en op drums Jimmy Cop. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam, dit is CFM Jazz.